Jelle Visser met het NOS-journaal. De gegevens van een half miljard Facebook-gebruikers zijn op een hackersforum gezet. Het zou ook gaan om ruim 5 miljoen Nederlanders. Het gaat om onder meer telefoonnummers, namen, adressen en e-mailgegevens. De data zouden al in 2019 zijn buitgemaakt. Dat gebeurde via een lek dat volgens Facebook inmiddels is gedicht. Begin dit jaar werden al gegevens te koop aangeboden. Nu zijn ze dus allemaal openbaar gemaakt. In Amsterdam heeft een grote brand gewoed in een loods van een afvalverwerker. De brand in het westelijk havengebied begon rond half tien in een berg met bedrijfsafval. Aan het begin van de nacht was de brand onder controle. De brand in Amsterdam leidde tot veel rook en stank in de hele omgeving. De oorzaak is nog niet duidelijk. Kroonprins Hamza van Jordanië is onder huisarrest geplaatst. Dat zegt hij in een video die via zijn advocaat naar buiten is gekomen. Gisteravond werd bekend dat in Jordanië een aantal prominenten is gearresteerd. De arrestaties hebben volgens persbureau Reuters mogelijk te maken met een samenzwering. De voormalige kroonprins zegt in de video dat hij daar niet bij betrokken is. Wel is hij kritisch over de machthebbers en het gebrek aan vrije meningsuiting in Jordanië. In Noord-Ierland was het gisteravond opnieuw onrustig. In een plaats vlakbij Belfast werden onder meer auto's in brand gestoken. Relschoppers zijn boos over de douanegrens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk... die het gevolg is van de brexit. Vrijdag raakten bij ongeregeldheden tientallen agenten gewond. Paus Franciscus spreekt vandaag weer zijn traditionele Urbi et Orbi uit. De zegen voor de stad en de wereld. Net als vorig jaar met Pasen verschijnt de paus vanwege de coronamaatregelen... niet op het balkon bij het Sint-Pietersplein. Italië zit dit weekend in een strenge lockdown. De regering wil voorkomen dat mensen te veel bij elkaar komen... en daardoor het aantal coronabesmettingen oploopt. En dan het weer. Veel bewolking, maar in de middag ook wat zon. Het blijft droog en het wordt 9 tot 11 graden. Morgen hagel en natte sneeuw. Bij een koude noordwestenwind wordt het zo'n 6 graden.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 Too. Party people in the house, move so you can't want me to Make me wanna huh huh Make me wanna huh huh huh I'm in love with you I'll go all you want me to You make me wanna huh huh Make me wanna uh uh uh Nothing in the world that could stop me no sir Nothing in the world that could stop me no sir Nothing in the world that could stop me no sir Nothing in the world that could stop me no sir 106.9 man, What time is it?